Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Polen dagen van nationale rouw gehouden. Vandaag en morgen worden de slachtoffers herdacht van het treinongeluk van zaterdagavond. In het zuiden van Polen reden toen twee treinen met hoge snelheid op elkaar. Door onbekende oorzaak was een van de treinen op het verkeerde spoor terechtgekomen. Er vielen 16 doden, 58 mensen raakten gewond. President Komorowski bezocht gisteren de plaats van het ongeluk. Ook sprak hij met overlevenden in het ziekenhuis. Op verschillende plaatsen hebben gisteravond en vannacht grote branden gewoed, zonder dat er slachtoffers zijn gevallen. In Voerendaal in Zuid-Limburg ontstond brand in het monumentale stationsgebouw. Het pand uit 1913 is zwaar beschadigd, maar niet verloren gegaan. In Koog aan de Zaan werd een loods in de as gelegd, vermoedelijk na kortsluiting. Dat gebeurde vlak naast het treinstation Koog-Zaandijk. De brandweer bluste de brand onder meer vanaf het perron. En in gewaard woedde brand in een kassencomplex. Drie huizen in de omgeving werden ontruimd. Het luchtalarm ging af om andere omwonenden te waarschuwen voor de rook. De Russische premier Poetin heeft in Moskou de overwinning bij de presidentsverkiezingen opgeëist. Volgens voorlopige uitslagen heeft hij meer dan 60% van de stemmen gekregen. Met betraande ogen bedankte hij zijn aanhangers voor hun steun. Poetin zei dat de verkiezingen open en eerlijk zijn verlopen. Leden van de oppositie bestrijden dat. Net als de onafhankelijke verkiezingswaakhond Golos. Volgens hen zijn bussen vol kiezers langs stembureaus gereden... waar ze steeds opnieuw konden stemmen. Maar Golos zegt dat Poetin ook zonder die fraude de meerderheid zou hebben gehaald. De komende dag wordt in Rusland gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag. Het weer, van tijd tot tijd regen, minimaal rond 5 graden.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 We're just having fun, and we don't care who sees. the big see a Star. Er war populär, er war so exaltiert, hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles lief, da kann man Rock me, aber der ist gut.